tot ernstige milieuvervuiling. Aan twee van de vier fabrieken van Shell in Moerdijk werd sinds half mei onderhoud gepleegd. Maar of de brand daarmee te maken heeft is niet duidelijk. In een woning in Middenbeemster zijn twee doden gevonden. De slachtoffers zijn volgens de politie doodgestoken. Kort voor 11 uur kreeg de politie een melding over doden in een woning aan de Leegwaterstraat in Middenbeemster. Meer bijzonderheden over toedracht en identiteit van de slachtoffers zijn er nog niet. In de aluminiumindustrie in Suriname worden 800 tot 1100 werknemers ontslagen. President Bouterse heeft dat gisteravond gezegd in het Surinaamse parlement, de Nationale Assemblée. De ontslagen zijn een gevolg van de hogere productiekosten en van de dalende wereldmarktprijs van aluminiumerts. Bij Suralco zelf vallen volgens Bouterse ongeveer 200 ontslagen. De overige banen gaan verloren bij toeleveringsbedrijven. Het weer vannacht in het oosten droog, in het westen soms een bui. En overdag volgen er meer buien, wordt het 17 tot 20 graden. Donderdag is er alweer wat meer zon en vanaf vrijdag wordt het een heel stuk warmer.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 Het percentage Nederlanders dat werkt is de afgelopen jaren licht gedaald. In 2008 was dat nog 67 procent. Nu is dat 65 procent. Dat staat in de Atlas voor gemeenten die elk jaar verschijnt. Wordt gekeken naar mensen tussen de 15 en 64 jaar in 50 gemeenten. Haarlem scoort het best, daar heeft 73% van de inwoners een baan. Het slechtst gaat het in Enschede, met 56%. In delen van Nederland, met name langs de grenzen, is niet genoeg werk voor iedereen. Andere gemeenten hebben in verhouding veel inwoners met een lage opleiding. Door de crisis wordt hun werk nu gedaan door hoger opgeleiden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosies en brand gisteravond bij Shell in Moerdijk. Kort voor 11 uur waren er ontploffingen op het complex van Shell in een reactor met benzeen, gevolgd door een grote brand. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Op het industrieterrein in Moerdijk ontstond na de explosies een enorme vuurzee met metershoge vlammen. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Bij die brand is ethylbenzeen vrijgekomen.